trouble taking place way down in the lowlands tonight. I woke up this morning and I couldn't get out of morning, and I couldn't get out of my front door. It was so much trouble. Make a poor man wonder.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 Het CNV gaat de CAO-onderhandelingen in met een looneis van minimaal 1,5%. Franse verkenningsvliegtuigjes hebben vluchten boven de Sahara uitgevoerd om zeven gijzelaars te zoeken. Die werden vorige week ontvoerd in Niger, vermoedelijk door de Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaeda. Niger had toestemming gegeven voor de Franse actie. De gijzelaars, onder wie vijf Fransen, zijn voor het laatst gezien in het grensgebied met Mali en Algerije. De Algerijnse geheime dienst heeft Frankrijk gewaarschuwd voor de mogelijkheid van een terreuraanslag. De Franse regering neemt die dreiging serieus. De potentiële terroristen zouden plannen hebben voor een aanslag uit woede over het Franse burka-verbod en het optreden van de Fransen in Noord-Afrika. In Brazilië is tijdens een autorace een tribune in elkaar gezakt. Daarbij raakten zeker 111 mensen gewond. 22 bezoekers van de autorace liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. In het deel van de tribune dat instortte zaten ongeveer 500 mensen. Het ongeluk gebeurde in het zuiden van Brazilië. Bij de Russische federale overheid verdwijnen zeker 100.000 banen. Dat komt neer op zo'n 20% van het totale aantal ambtenaren. De ingreep moet in de komende jaren een besparing opleveren van bijna 1,1 miljard euro. Het ambtenarenbestand van de federale regering is volgens president Medvedev te log om het bestuur van Rusland te moderniseren. Dan het weer. Alleen in het noorden veel bewolking en buien. Het is zo'n 19 graden. Morgen droog met zonnige periode bij een graad of 20.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 Een hele goede avond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden ZFM. Lieve help Daan, je verrast me gewoon Ja, goed hè? Wat gezellig hè? <laughs> Ik eh, zat met uh, eh, Schil van Robbie eventjes te kwebbelen. Ja, dat weet ik. over gisteravond. <laughs> dat was niet de bedoeling eigenlijk. Was dat ben je gezellig of niet? Nou, daar wil ik eh, wel wat over zeggen, maar niet over oh, eh, microfoon. Goed? Oké, is goed. Doe nou, zo meteen. Wie was dit? Ja, Dit, uh, Manfred Mann uiteraard. Blinded by the Light in 1975. Een hele grote hit van Manfred Mann's Earth Band. Een toetsenist uit, geboren in Johannesburg, Zuid-Afrika, in 1940. Wat gaan we vanavond doen? Nou, ik, ik we gaan vanavond een heleboel originele nummers draaien. Lange nummers. Met name dat woord langer, dat moet u even in de gaten houden. Die eigenlijk bijna nooit gedraaid worden. Bijvoorbeeld het volgende nummer, dat is van Fleetwood Mac, Oh well. En normaal gesproken hoort u op de radio part 1, maar wij gaan ook part 2 erbij draaien. En dat soort dingen. De lange versie van bijvoorbeeld Led Zeppelin, Stairway to Heaven. De lange versie van Bohemian Rhapsody. Dat soort dingen gaan we vanavond voor u doen. En eh, ik hoop dat u daarvan geniet. Ik denk dat er een hoop luisteraars zijn die dat wel eh, erg prettig vinden. Het zijn allemaal oude rocknummers en dat soort dingen. En eh, laten we zeggen van, eh, laten we het volgende doen dan. We, gaan gewoon een hele gezellige avond van maken. Jawel, zeker. Rubberen Robbie is erbij. Ja. Daan is erbij.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 Dit was eh, OL part 1 en 2. Dat van, met name dat laatste gedeelte, dat hoor je bijna nooit op de Nationale Radio. Wel hier bij CFM, Golden CFM moet ik eigenlijk zeggen. Want dat is natuurlijk ons programma, Daan. Laten ja, we zijn. Altijd gezellig, altijd leuk. Goede muziek, echt goede muziek. We gaan eh, een nummer draaien van uh, Booker T en de MG's. Ja, en daar ben ik altijd heel erg gecharmeerd van. Het is weliswaar over het algemeen instrumentaal, ook dit nummer. Maar het is wel heel erg lekker hoor. Luistert u naar Melting Pot, een nummer uit 1971 en ook weer een heel lang nummer. Ja, ja Joop. Heerlijk hè? Oh man, die kan je gewoon bij wegzwijmelen dan. We gaan hier, we swingen onze pampen uit hier ook. Nou, dat vind ik ook weer overdreven. Ah ja, wel man. <laughs> het is wel lekker. Echt wel. in ieder geval. man. Laten we eerlijk ik, zijn. Ik zie jou swingen hier ook. Ja, nou, daar dat zit wat in eigenlijk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, goed, dit is muziek met, met het Hammond B3-orgel. En ik, ja, ik ben daar helemaal gestoord van. Ik hou ervan. Het is eh, heerlijke muziek. En ik hoop ook dat eh, uw luisteraar daarvan eh, van geniet. we hebben in ieder geval ons best gedaan om hele mooie nummers uit onze ja, doelgroep, te halen. Die heel erg lang zijn. Het volgende nummer, ja, dat kent u vast en zeker. Het is het nummer Stairway to Heaven van Led Zeppelin. Een nummer eh, opgenomen in 1971 eh, op het eh, LP Led Zeppelin 4. En het staat al, bijna altijd heel hoog genoteerd in de top 1000 van elk jaar. Hier is Led Zeppelin met Stairway to Heaven. Mm-hmm. mooi. Is echt gaaf. Ja, hele mooie muziek. Led Zeppelin. Uh, ik ken ook andere nummers van ze. En die wil ik ook nog wel eens een keer voor u draaien. Maar eh, dit is een van de mooiste nummers, denk ik. Stairway to Heaven. Van het album uh, Led Zeppelin nummer 4 uit 1971. Stairway to Heaven. We gaan door met eh, ja, een nummer dat eh, bijna iedereen kent. Het kan ook niet anders. Het heeft jaren nummer 1 gestaan in de top 1000 van bijna alle jaren. Het nummer is eh, Bohemian Rhapsody van natuurlijk van Queen. Een nummer uit 1975. Laten we maar naar gaan luisteren dan. Want dit is echt... dit zingt iedereen mee. Komt ie aan. reality. Open your eyes, look up to the skies and see.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 maar goed, daar hebben we het vanavond niet over. Dat is, daar is een ander programma voor. Queen, Bohemian Rhapsody uit 1975. Jawel, ook een lekker lang nummer. Het volgende nummer is ook heel erg lang. Het is, zal niet al te bekend zijn bij een heleboel mensen, maar de kenners kunnen het waarschijnlijk wel eh, waarderen. Het is eh, Haitian Divorce, oftewel het Haitiaanse scheiding van Steely Dan, 1973. ja, zeg het maar. Het begint een beetje gezellig te worden, want de heren van het eh, volgende programma, die eh, beginnen een beetje... Knockout ja, kijk, kijk ze nou staan, zeg, stoere boys beginnen hier eh, binnen te druppelen. Maar dat is van latere zorg. Ehm, eh, helaas voor jullie zal ik er niet aan luisteren. <laughs> muziek is niet mijn smaak, maar dat is weer wat anders. We gaan er eh, door met de nummer. Ja, echt voor Daanse vader. niet per se zo uitgezocht, maar hij, ik denk dat hij het geweldig vindt. Het zijn de Temptations, een groep uit 19, ja, we eens de jaren 60. een van de eerste soul bands uit Amerika. En het nummer... Geweldig.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 Say Papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. Mama, I'm depending on you. Tell me the truth. Mama looked up with a tear in her eye and said, son. gaan eruit. Nee, we gaan er nog niet uit. We gaan nog een klein nummertje, een stukje draaien van een eh, heel mooi nummer van uh, Peter Frampton. Eigenlijk is het een nummer van George Harrison, ooit opgenomen tijdens het concert van Bangladesh. While My Guitar Gently Weeps. Een nummer uit 1975. In ieder geval was het wel het programma weer. Eh, over twee weken zijn we er weer. Ben jij er dan op.